Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn dit weekend vijf motorrijders overleden na een ongeluk. Het gebeurde allemaal op verschillende plekken. In Winsum in Groningen botste een man van 43 gisteravond met zijn motor tegen een trekker. Vanochtend vroeg overleden er twee mensen van 19 nadat ze van de weg raakten in het Brabantse Oefeld. En gisteren overleden er nog twee motorrijders, één in Zeeland en één in Gelderland, allebei door een botsing. Vijf motorrijders in een weekend is relatief veel. Heel vorig jaar kwamen er 52 mensen om na een motorongeluk. Fransen mogen alweer stemmen. Vandaag voor de Assemblée Nationale, dat is de Franse Tweede Kamer. De partij van president Macron doet het goed in de peilingen... maar ook een nieuwe samenwerking van vijf linkse partijen doet het goed. En ook in Italië zijn vandaag belangrijke verkiezingen. Daar worden de gemeenteraden gekozen. In Rusland is de McDonald's weer open, alleen wel onder een andere naam. De fastfoodketen trok zich terug uit Rusland vanwege de invasie in Oekraïne. Een rijke Rus heeft alle filialen opgekocht, maar niet iedereen was er blij mee. Bij de opening demonstreerde een man dat hij de oude Mac terug wil en specifiek de Big Mac. Верните Big Mac в Россию. Требую вернуть Big Mac в Россию. Конкретно. Big Mac. Ja, de man werd afgevoerd en uiteindelijk opgepakt. Een spectaculair WK dit weekend op het strand van IJmuiden. Daar vindt het kampioenschap Lifesaving voor Militairen plaats. De deelnemers moeten zo snel mogelijk iemand redden uit de zee. Dat doen ze zwemmend of met een surfboard. Maar het is niet voor iedereen, vertelt deze militair. Heel erg stoer. En vooral meedoen, eh, koud water, warm water, eh, als je geluk hebt. En als je van je boord afvalt, ja, dan heb je de golven en dan mag je wat extra inspanning plegen. Dus ja, stoer, ja. ja vooral in andere landen wordt de sport serieus genomen. Zij presteren dan ook beter dan Nederland. Het weer, het wordt een mooie dag met flink wat zon. Vanmiddag wordt het 19 graden aan zee tot 24 graden in het zuidoosten.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 Tot zover de verkeersinformatie hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn benen gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp.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 time. ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit. Check it. I can tell you got what I want. Cause I can see that thing from the front. playing when they do. Independent, baby, got your own. Like, ooh, can't nobody do it like you. So, baby, can you tell me what it do? Yeah, cause I've been waiting we will pick up all your calls on site. We can fly to Acapulco for the night. I can tell you on that ball shit I like. Cause when you said you paid the bill, had me singing like, ooh, can't nobody do it like you. So baby, can you tell me what to do? you really wanna try it, let's do it. can survive, but I don't know until I vibe with it. I'ma get behind and grip no thousand slip aside in. I got a rose, Royce out the door, but you might as well to ride with it. She knows she dealt with me, she gon' have to let me dive in. I like to do things to make you smile. Just say you fuckin' with me, babe, I'ma stop fucking around. You know, I take you out, I gotta take you down. Tonight, I gotta test drive before I'm for sure. They don't make me wait, I'm a real player, I wanna play. And you be looking like the way you look, the way you taste. And if it check out the mirror, I'ma break a check out and bustin' that down.